En er zou zijn gescholden met het woord homo. Meldt Elsevier Magazine dat ook screenshots online heeft gezet. Baudet werd er door journalisten stevig over doorgezaagd. Er zijn vier mensen die in de Tweede Kamer terecht willen komen die hebben geappt over IQ, over ras, over negers. Vindt u dat normaal? Eh, eh, eh, je moet eens kijken, ik ga er helemaal niet op in. Als ik Waarom niet? Omdat ik vind dat dat helemaal niets te maken heeft met wat in de publieke ruimte besproken wordt. Er bestaat zoiets als een briefgeheim. Er bestaat zoiets als privéruimte. Hij wilde niet op de inhoud van de appjes ingaan of zeggen of ze nou echt zijn of niet. Bij het RIVM zijn de afgelopen week minder nieuwe besmettingen geteld dan een week geleden. Bijna 25.000 in totaal, maar dat is ook niet zo gek, zeggen ze bij het RIVM. Komt natuurlijk gedeeltelijk doordat er eh, veel minder getest is. Op zondag waren de teststraten dicht en gisteren zijn er ook minder mensen geweest eh, door het slechte weer. Bij het RIVM hebben ze ook geprobeerd om naar het effect van de maatregelen te kijken, zoals de avondklok. Wat ik kan zeggen is dat als de avondklok en de bezoekbeperking er niet was geweest, dat we meer besmettingen zouden hebben gezien waarschijnlijk dan dat we de afgelopen week hebben gezien. ze vinden het dan ook verstandig dat de maatregelen zijn verlengd. Een conciërge van een middelbare school in Leeuwarden heeft 200 uur taakstraf gekregen voor examenfraude. Hij opende twee jaar geleden met een nagemaakte sleutel de kluis waar de examens in lagen en maakte kopietjes. Hij kon het niet hebben dat zijn zoon steeds lagere cijfers haalde en wilde de boel zo fixen. Concierge is inmiddels ook ontslagen. Sporters die deze zomer in Tokio meedoen aan de Olympische Spelen hoeven bij aankomst niet twee weken in quarantaine. Wel moeten ze voordat ze richting Japan vliegen dagelijks checken of ze nog gezond zijn. Dat is ook goed nieuws voor wielrenners die voor de Spelen ook nog de Tour de France willen rijden. Het weer. Op de meeste plekken blijft het droog. Soms komt de zon er even door en het is tussen de min 1 en de min 5 graden. Ook morgen vriest het en is er iets meer zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file in de regio op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam.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 Baudet bevestigt nog ontkent dat. Vorig jaar kwamen antisemitische en racistische appjes naar buiten van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie. Voor de moord op een bekende carnavalsartiest uit Boksmeer... is een man veroordeeld tot 16 jaar cel. Hij doodde Frank Schrijen vorig jaar om zijn geld. De dader van 27 is een uitgeprocedeerde asielzoeker... die geld wilde hebben voor een reis naar Australië. En de Boekenweek wordt verplaatst naar de zomer... en het traditionele boekenbal gaat dit jaar helemaal niet door. De CPMB heeft dat besluit genomen omdat er te veel onzekerheid is over het verloop van de corona-epidemie. Het weer, meest droog. Vanavond en vannacht matige tot strenge vorst. Min 6 tot min 14. Morgen iets meer zon en van min 5 tot min 1 graden. back and you know the reason why You ruined the city for me, so if you're gonna do it, do it right Yeah zon tegemoet.